terwijl die man niet kon zwemmen. De veroordeelde mannen komen uit Goes en zijn 27 en 25. De man van 25 krijgt de hoogste straf. Hij moet vier jaar zitten omdat hij het slachtoffer het laatste zetje gaf. De man van 27 moet twee jaar de cel in. De rechter neemt het ze kwalijk dat ze de man niet hebben gered toen ze zagen dat hij niet kon zwemmen. Over een half uur staat Fouad L. voor het eerst voor de rechter. Hij zit vast voor het doden van drie mensen in Rotterdam, iets meer dan een jaar geleden. De slachtoffers waren de buurvrouw van Fouad L. en haar dochter. Daarna zou hij in het Erasmus ziekenhuis een oud-docent van hem hebben doodgeschoten. Dat Fouad L. er vandaag bij is, heeft vooral te maken met de nabestaanden van de slachtoffers, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Er moet een moment komen dat ze voor het eerst samen in een zaal zitten, dat ze hem kunnen aankijken. En de rechters willen dat liever niet als de zaak in inhoudelijk wordt behandeld. Dat is begin volgend jaar. Dus hebben ze gezegd, weet je wat, jullie moeten een keertje aan elkaar wennen aan de situatie. Samen in één zaal hebben gezeten. Dus hij moet vandaag komen bij die voorbereidende zitting. De laatste voordat de zaak eh, volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld. En de Belgische acteur en presentator Tom Waas heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn heftige auto-ongeluk. Je kent hem misschien van de Netflix-serie Undercover of van Reizen Waas. Dit weekend crashte hij en sindsdien ligt hij zwaar gewond in het ziekenhuis. Bij een concert van de Vlaamse band Clouseau werd een momentje stilgestaan bij het ongeluk van Tom Waas. Het klonk zo... Het zou geweldig zijn dat we dan 7000 lichtjes van gsm's zouden mogen zien. Dan wil ik even iets heel speciaals vragen. Tom Waas, een spoedig herstel wensen. Deze is voor u. Ja, bij die video schrijft Waas, dank u lieve vriend, aan de zanger van Clouseau.